Jan van der Putten met het NOS-journaal en bondskanselier Merkel hebben in Parijs de slachtoffers van de terreuraanslagen van een week geleden herdacht. Ze legden bloemen op het Place de la République. Hollande wil dat Duitsland meer doet in de strijd tegen IS. De Duitsers steunen nu alleen Koerdische strijders in Irak, maar bemoeien zich niet met de strijd in Syrië. Na de aanslagen van vorige week bombardeerde Frankrijk doelen van IS in Syrië en Irak. Merkel zei dat Duitsland nadenkt over de mogelijkheden om Frankrijk verder te ondersteunen in de strijd tegen terrorisme. In de Brabantse gemeente Steenbergen komt geen asielzoekerscentrum. Dat is de uitkomst van een raadsvergadering. Het college had voorgesteld om 200 tot 300 asielzoekers op te vangen. Maar daartegen kwam fel verzet. Woedende tegenstanders verstoorden vorige maand een informatieavond. De Raad van Steenbergen heeft wel besloten om 100 asielzoekers die al een verblijfsvergunning hebben... maximaal een half jaar op te vangen. Ook vanavond waren er protesten tegen de opvang, maar de avond verliep ordelijk. Ook bij de tweede ronde van de verkiezingen in Egypte zijn zondag en maandag maar weinig mensen komen opdagen. De opkomst was nog geen 30% is nu bekendgemaakt. Ook bij de eerste ronde vorige maand was de opkomst laag. De officiële uitslag wordt begin december verwacht. Aangenomen wordt dat legerleider Sisi opnieuw als winnaar uit de bus komt. PSV houdt kans op een plaats bij de laatste 16 in de Champions League. De Eindhovense ploeg speelde vanavond in Engeland met 0-0 gelijk tegen Manchester United. Als PSV over twee weken thuis wint van CSKA Moskou... speelt de ploeg ook na de winter in de Champions League. Het weer nog vannacht vooral in de kustgebieden nog buien.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 Why not? They pay paradise to put up a parking lot. Hey, hey, hey, pay paradise and put up a parking lot. I could have really liked you. I bet, I bet that's why I keep on thinking about you.